Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. De aanpak van drugscriminaliteit moet anders. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema vandaag op een Europees congres over de georganiseerde misdaad. Het liefste heeft Halsema dat de verkoop en het gebruik van cocaïne niet langer strafbaar zou zijn. Maar ze weet dat daar geen politieke steun voor is. Maar toch moet er volgens Halsema worden nagedacht over een andere aanpak. Want volgens haar werkt de zogenoemde war on drugs niet. En is de georganiseerde misdaad te rijk en machtig geworden. In Nijmegen is vanochtend een groot deel van een oude kolencentrale opgeblazen. Dat klonk zo. Het zou gisteravond zijn, maar dat ging niet door. Er stond te weinig wind, waardoor er te veel stof van de explosie zou blijven hangen. Scholieren in Emmeloord kunnen tijdens een tussenuur niet meer een frikandelbroodje of een blikje energiedrink bij de Jumbo halen. Vanaf eind deze maand zijn leerlingen tussen 10 uur s ochtends en 2 uur s middags niet meer welkom. Volgens Jumbo is er te veel overlast. Zo zouden leerlingen producten stelen en spullen uit de schappen pakken en ergens anders neerzetten. Volgende week wordt een heel rijtje hoge pieven uit Den Haag ondervraagd over de gaswinning in Groningen. Het gaat om een paar oud-ministers, maar ook premier Rutte en vicepremier Hoekstra. Die laatste krijgt een hoop vragen over zijn tijd als minister van Financiën, denkt onze verslaggever. Nou, het interessante is om van hem te horen in hoeverre dus de financiën, de staatsfinanciën, er worden immers miljarden verdiend met de gaswinning in Groningen, een rol hebben gespeeld in het eh, besluit of in eh, de ogen van Groningers vooral trage besluit die gaswinning terug te brengen. De parlementaire enquêtecommissie over de gaswinning in Groningen is al een tijdje bezig. Betrokkenen bij de gaswinning worden door Kamerleden ondervraagd over hun beslissingen... en over hoe er is omgegaan met de belangen van de Groningers. Het weer nog. In het oosten flink wat zon. In andere delen van het land meer wolken. Maar het blijft wel vrijwel overal droog. Het is een graad of 17. Vanavond kan het wel even gaan regenen. En morgen lijkt op vandaag. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 I never tell you, baby. This love will making me this happy. No, no. I'm not gonna tell me what's all bingo. I'm not want to make you dead, I'm not girl, I wanna make you. Baby, I'm like making you.